uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. In is de viering van 200 jaar Koninkrijk afgesloten met een evenement op de Amstel. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix waren erbij. Er waren optredens van onder andere Willeke Alberti, Rowan Hezen en Hansen Poets. Ook was er speciale aandacht voor de afschaffing van de slavernij... met onder meer het lied Zwart-Wit... en voor de oorlogsperiode met een lied uit de musical Soldaat van Oranje. In de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek, Bangui, zijn bij gevechten tussen moslims en christenen 21 mensen om het leven gekomen. Er zijn meer dan 100 gewonden. De rellen braken uit toen moslims een christelijke buurt in de stad aanvielen. Ze wilden wraak nemen voor de moord op een islamitische man. Frankrijk wil niet dat de huidige Syrische president Assad in de toekomst in Syrië nog iets te zeggen heeft. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Fabius, houdt Assad verantwoordelijk voor de chaos in Syrië en ziet geen rol voor hem als er vrede is in het land. Fabius zei verder dat hij hoopt dat Rusland snel duidelijk maakt wat het wil met Syrië en met Assad. Moskou geeft militaire steun aan het regime van Assad, naar eigen zeggen alleen om terreurbeweging IS te bestrijden. Bij de WK wielrennen in het Amerikaanse Richmond heeft Anna van der Breggen net naast de wereldtitel op de weg gegrepen. De Britse Lizzie Armistead bleef haar voor en won het goud. Van der Breggen veroverde dinsdag ook al zilver in de individuele tijdrit. Ajax heeft zijn koppositie in de eredivisie verstevigd door thuis met 2-0 te winnen van Groningen. Heracles, dat verrassend tweede staat in de competitie, wist uit niet te winnen van AZ. Het werd 3-1 voor de Alkmaarders, maar Heracles blijft wel op de tweede plaats staan. PSV NEC eindigde in 2-1. Heerenveen speelde thuis met 0-0 gelijk tegen Vitesse. En ook FC Utrecht-Kambuur eindigde in een gelijkspel. Het werd 3-3. Het weer vanavond en vannacht is het vrij helder.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 She's something mystical and color lights. So far from typical, but take my advice play with fire, do think twice. And if you get burned, be surprised. magical and color lights. So can see your smile, and I know, I know that it's on its way, and it feels. esa boca linda, tua boca linda, essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda, tu boca linda, esa boca linda. sound of Mr. Chiavistelli DJ. And this is my house. I love you so much. My house. My house. The radio show. Oh, oh, oh, my hand till the end. Hold my hand till the end. Hold my hand till the end. Just hold my hand until the end.